Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij een woningbrand in Hattemerbroek bij Zwolle is veel siervuurwerk ontploft. Er zijn twee mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe het vuurwerk boven de brandende woning uit elkaar knalt. Het is niet bekend hoe de twee gewonden eraan toe zijn. Volgens de brandweer zijn ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Jongeren die bij de Bijenkorf werken krijgen voortaan evenveel betaald als werknemers van 23 en ouder. Bijenkorf heeft in de nieuwe CAO met de bonden afgesproken dat het jeugdloon verdwijnt. Het is het eerste bedrijf in de detailhandel dat die stap neemt. In ruil voor de afschaffing van het jeugdloon wordt de toeslag voor werken op zondag verlaagd. Werknemers kregen dubbel betaald voor werken op zondag. Dat wordt anderhalf keer het gewone loon. Vakbonden strijden al langer voor afschaffing van het minimumjeugdloon. In Syrië zijn, begin, zijn sinds het begin van de maand zeker 120.000 mensen op de vlucht geslagen in de regio's Aleppo, Idlib en Hama. Ze zijn op de vlucht geslagen voor het toegenomen geweld en hebben dringend behoefte aan tenten, eten, drinken en sanitaire voorzieningen, zegt de VN. De vluchtelingen komen vooral uit Aleppo, waar het Syrische leger anderhalve week geleden een grondoffensief begon. Daarnaast heeft terreurorganisatie Islamitische Staat nieuwe gebieden ingenomen in Aleppo. Het dodental van de aardbeving in Pakistan en Afghanistan is bijgesteld naar zeker 200. In Afghanistan kwamen veruit de meeste mensen om het leven beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het uiterste noordoosten van Afghanistan. Er zijn militairen naar de getroffen gebieden gestuurd. Turner Epke Zonderland kan zijn wereldtitel op rek niet verdedigen. Op de WK in Glasgow wist hij zich niet te plaatsen voor de finale. Alleen Jury van Gelder heeft nog zicht op een finale plaats. Hij staat voorlopig zesde in het klassement van de ringen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A10 Ringwest richting Zaanstad staat bij Osdorp 2 kilometer file.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 Mijn naam is Alko Beuving. Ik heb het programma samengesteld en ik mag het ook presenteren vanavond. Ja, CFM Cinema terug van weg geweest na eh, een aantal dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Weer helemaal hier eh, terug in Zandvoort. Ja, dat zijn mooie klanken. Om mee te beginnen natuurlijk. Wat staat er op de rol vandaag? Nou, ik heb eh, wat films erop staan die heel bekend zijn. Good Morning Vietnam heb ik zien. Staat hier op de lijst. Inglorious Bastards zie ik op de lijst staan. En verder, toen ik in de VS was, zag ik overal op de portalen. De grote tentoonstellingen van Halloween. Dus ik heb gekozen voor het thema eh, horrorfilm en horrorfilmmuziek. En ja, dat is best wel grappig. Dus eerst wat gewoon. En natuurlijk de hit van de maand. En dat is in deze maand eh, Bobby Womack met California Dreaming. All the leaves are brown And the sky is gray for a walk on a winter's day. I'd be saving if I was in LA. California dreaming on such a winter. Bobby Womack, laat hij maar zo gang gaan. Of lied, wat hij is er niet meer natuurlijk. Eh, mooi nummer uit de film Fish Tank. Engelse film. Mooie muziek. En eh, dit is ook hele mooie muziek. Uh, Avicii, Feeling Good. Nou, misschien weet je nog My Silver Lining van het duo First Aid Kit. Is al een tijd geleden de, de filmhit van de maand geweest.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 Eh, een andere reclamesong die wel bekend is. En die wordt gezongen door Yuna in de reclamespotje. Maar ik heb hier het origineel van Chucky Otis. Strawberry Letter 23. Chucky Otis heeft het nummer geschreven. Is een hit geweest van Brother Johnson. Is ook nog wel in films gebruikt. Maar dit is de originele uitvoering. En Chucky gaf het aan Brother Johnson. Die had toen het uitverkering met zijn zus. gaan we naar filmmuziek beginnen. De eerste film die ik erop heb zitten, dat is een film, eh, dat is Breath of Life, gezongen door, eh, uit de film Snow White en The Huntsman, gezongen door, eh, nou, ik ga hem gewoon starten. Mooi. touch of heavenly light, but all the choirs in my head say no. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air, but all the choirs in my head. dawn rush, and I believe, I believe it's so. Florence and the Machine treden binnenkort op in Nederland. 10 december in Ziggo Dome. Eh, geweldige formatie. Trouwens, als je op YouTube kijkt kun je het filmpje vinden van eh, Breath of Life. Als je kijkt op de Snow White en de Huntsman... dan zie je een prachtig eh, trailer staan... waarin Florence and the Machine het nummer zingen... en prachtige filmbeelden zitten. Een aanrader. De Snow White en de Huntsman. En deze film kent iedereen natuurlijk. We draaien er wat muziek uit. Good! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rocket from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Danang. Oh, Viva Danang. Danang me, Danang me. Why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh my God, it's early. Speaking of early. Picture a man going on a journey.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 En ik was in het zuiden van de VS. En daar, eh, ja, ja, ik moet zeggen dat dat eh, de Indian Summer aan de gang was. 24, 25 graden. En als je dan in de bergen zat, dan zag je al die rode eh, bomen. Het blad was rood en geel. Het was fenomenaal. En dan denk je inderdaad, wat een prachtige wereld. Vooral met dat zonlicht. Maar dat was ook vandaag in Zandvoort. Prachtig zonlicht. Alles kreeg een mooie gloed. een van mijn favoriete nummers, wat ik de laatste tijd wel vaker draai. Het is gelukkig een heel kort nummer. 1 minuut en 9 seconden. Elliot Smith, Between the Bars uit Good Will Hunting. De titel zo'n kort nummertje, maar zo mooi. Glorious Bastards, eh, een Quentin Tarantino film uit 2009. Er zit mooie muziek in en ik ga er gewoon een, een aantal nummers uit draaien. Eh, Green Leaves of Summer, Nick Perito. film Inglorious Bastards. Dit is een nummer van eh, Ennio Morricone natuurlijk. Eh, de film, het verhaal, eh, een Duitse promo-oorlogsfilm... wordt in de Tweede Wereldoorlog, de première vindt plaats in een Parijse bioscoop. Daar komen alle Duitse kopstukken, Hitler en Amerikanen... en de eigenaressen van de bioscoop proberen daar de zaak op te blazen. Spannende film. nog één nummertje eruit. Een nummer gecomponeerd door Jacques Loiget. Bekend binnen de jazz omdat hij heel veel klassieke stukken op een jazzy manier gespeeld heeft. Dit is een nummer van hem. eigenlijk bij het onderdeeltje aan eh, dit. dat is natuurlijk een heel oud nummer. De, de ZZ en de Maskers. Uh, eh, ZZ en de Maskers, daar komen ze uit eh, lang geleden. Eh, even kijken waar ik hem heb staan. ZZ en de Maskers. Ik had hem opgezocht vandaag. Hier komt hij. Dracula natuurlijk. De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Oh, Dracula. Dracula. Dracula. We dronken eerst een knekelwijn Naar recept van Frankenstein Daarna soep van vleermuisbloed Getrokken van een mensenvoet Oh, Dracula Dracula Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht. Het menu van mummie leer vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn naam. Ik heb al verteld dat ik in de Verenigde Staten was afgelopen week. En daar in alle woonwijken waar ik kwam zag ik overal dat ze de deuren versierd hadden. De tuinen versierd hadden. Overal stonden grote, van die grote eh, Halloween pompoenen. Heksen, spoken, skeletten. De, hele tuinen waren versierd. Ja, bijzonder. En daarom dacht ik misschien Halloween een leuk thema voor vanavond. En Dracula is natuurlijk een prachtig eh, eh, mooi, mooi begin van ZZ en de Maskers. Maar ooit is er ook een film geweest van Dracula... En daar com dit Dum da do da dam ba do da dum, ba do da dam ba do da dum, ba dum, da dam ba do da dum, ba da da do da dam ba do da Dum ba do da dum, ba do da dam ba do da dum, ba do da ba do da bum ba ba da da be dum ba da da do da hoo wee you wee ya ba do da ya ba do da hoo wee you wee ya Show. Ja, deze muziek is gecomponeerd door Johan Han Harrison uit Creepshow film 1982. Overturen. bloedstollende muziek natuurlijk. En dat geldt ook voor dit nummer, Satanic Piano ouverture. Die is van Mark Massina. Uh, eh, ouverture The Haunted Moon. soundtrack The Haunted Mansion, een Disney-film. Een film uit 2003. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Aco Beuving en er eh, stond veel eh, horrormuziek op de rol. En daar gaan we ook het tweede uur mee door. Ik zie hier op de lijst van films staan Halloween, Psycho, Team from Jaws, The X-Files, The Silence of the Lambs, Scream, Friday the 13th, A Nightmare in Elm Street. eigenlijk genoeg om op te noemen. Tot eh, eh, na de klok van tien zou ik zeggen.